Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het gaat in Nederland een stuk minder goed met de rechten van kinderen. Vorig jaar stond ons land in een overzichtslijst op plek 4 en nu op plaats 20. Volgens de maker van de lijst zijn er twee grote problemen. Allereerst houdt de Nederlandse overheid niet voldoende rekening met de belangen van kinderen in allerlei beslissingen. Trekt bijvoorbeeld te weinig geld uit eh, voor kinderen, luistert te weinig naar kinderen. En op het gebied van gezondheid zijn we naar beneden getuimeld. En dat heeft met name te maken met de jeugdzorg. Hè. Dus de zorg, maar ook de bescherming van de meest kwetsbare kinderen in Nederland. Die gaat niet goed. Hij zegt dat Nederland zich kapot zou moeten schamen met de twintigste plek. In de Russische hoofdstad Moskou gelden geen extra veiligheidsmaatregelen meer. Die waren er dit weekend omdat de Wagner-groep, een Russisch huurlingenleger, in opstand kwam en naar Moskou op weg was. Ze keerden op zo'n 200 kilometer afstand van de stad om. De baas van de Wagner-groep hoeft niet voor de rechter te komen als hij Rusland verlaat en in Belarus gaat wonen. Het is onduidelijk waar die nu is er komen steeds meer tijdelijke huizen in Nederland. Bijvoorbeeld containerwoningen of kantoorgebouwen die worden omgebouwd. Vorig jaar zijn er veel meer vergunningen gegeven. Bijna 3300, dik 40% meer dan een jaar eerder, zegt het CBS. Vaak zijn het huizen voor arbeidsmigranten, vluchtelingen en studenten. En in Gelderland, in Elst, gaat hij vandaag open. Het ziekenhuis van de toekomst, zoals we het noemen daar. Dat is een supermodern ziekenhuis, helemaal duurzaam... met operatiekamers en polyklinieken. Mensen kunnen er niet blijven slapen. Dat kan dan in de vestigingen in Arnhem of Zevenaar. Verslaggever Vincent van Rijn is bij het nieuwe ziekenhuis en weet waarom ze zo trots zijn. Ja, het zit hem in een aantal dingen, maar bijvoorbeeld in de energievoorziening. Er wordt hier geen aardgas meer gebruikt. De energie komt allemaal van zonnepanelen en waterstof. Ik sta in het gebouw waar allemaal openingstoespraken op het punt staan van beginnen. Dokters hier en andere werknemers hebben allemaal een glaasje sinaasappelsap gekregen in een champagneglas met een stukje limoen erop. Ja, het blijft natuurlijk een ziekenhuis, dus eh, nog geen champagne gezien hier. Ja, dat komt misschien na de dienst straks. En het weer nog een stuk koeler dan gisteren. Vanochtend nog wat buitjes. Daarna af en toe wolken en af en toe zon. Het wordt vanmiddag 20 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzamer op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam... door een ongeluk bij afrit Muiden. Momenteel zijn twee rijstroken dicht en staat het verkeer een half uur in de file vanaf afrit Naarden. Verder nog een ongeluk op de A9, Diemen Amstelveen.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 What what I'm eating right now is coconut. Yeah, yeah, Elvis now, Elvis now, I can't take it anymore. Shut up. Wait a minute take this anymore. ZFM. Zon, zee, zandvoort en zon. do. Now give me just a little time.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 Uh, desde que nos vimos, pienso en cómo nos comimos, Después dividimos cada cual por su camino. En la alfombra aún están las manchas de vino. ¿Dónde está ese totito que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta, que estás bueno, no lo tomes por cumplido.